Levi van Eck met het NOS-journaal. Geschort. Dat gebeurde een paar uur nadat premier Netanyahu het akkoord wereldkundig had gemaakt. Volgens Israël zouden zo'n 16.000 migranten uit vooral Eritrea en Sudan worden opgevangen in onder meer Canada, Italië en Duitsland. Maar de Duitse en de Italiaanse regering weten van niets. Sinds 2005 is het aantal Afrikaanse migranten dat naar Israël gaat fors toegenomen. Het aantal moorden in Londen is dit jaar tot nu toe iedere maand fors toegenomen. In januari werden acht moorden gepleegd in de Britse hoofdstad. In februari waren dat er 15. En in maart ging het om 22 moorden. Daarbij wordt het mes steeds vaker gebruikt als wapen. De politie in Londen maakt zich zorgen over de toename van het aantal moorden... en zegt vaker preventief controles uit te gaan voeren. Ook wordt er een speciale taskforce in het leven geroepen... om geweld op straat aan te pakken. Datingapp voor homo's Grindr deelt informatie over de HIV-status van gebruikers met twee bedrijven. Dat zou blijken uit Noors onderzoek. De datingapp verstuurt de informatie naar twee bedrijven die de app Grindr moeten verbeteren. Het gaat om data waaruit valt af te leiden wanneer gebruikers voor het laatst zijn getest op HIV en of ze het virus hebben. De importheffingen die China heeft afgekondigd voor bijna 130 Amerikaanse producten... hebben geleid tot een nerveuze stemming op de beursvloeren in New York. De Dow Jones sloot op een verlies van bijna 3 procent. De Chinezen leggen op onder meer varkensvlees een invoerheffing van 25 procent. Dat is gelijk aan het tarief dat president Trump heeft aangekondigd... voor de import van Chinees staal. Beleggers zijn bang dat dit de voorbode is van een Chinees-Amerikaanse handelsoorlog... met wereldwijd ingrijpende gevolgen. Het weer, het is regenachtig en het koelt af naar zo'n 9 graden. Later vannacht zijn er opklaringen. In de ochtend is het droog, maar later trekken vanuit het zuidwesten buien over het land, mogelijk met onweer.